Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne krijgt een lening van 2,75 miljard euro van het Verenigd Koninkrijk. De lening wordt onder meer gebruikt voor de productie van wapens. Oekraïne kan bevroren Russische tegoeden gebruiken om die lening terug te betalen. De overeenkomst werd ondertekend bij een ontmoeting tussen de Britse premier Starmer en Zelensky. Hij is in Londen voor de Europese veiligheidstop die komende dag plaatsvindt. Regeringsleiders bespreken daar hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken... omdat Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. Er wordt een grote brand in een discotheek in Leeuwarden. Volgens de brandweer was er niemand meer in het pand. Wel heeft een aantal mensen rook ingeademd. Naastgelegen gebouwen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd naar de omgeving. En mogelijk is er ook asbest vrijgekomen door de brand. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het blussen. Brieven van de Belastingdienst, het UWV, het Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties worden te vaak niet bezorgd. Dat zegt de nationale ombudsman die zich daar grote zorgen om maakt. Mensen kunnen door het niet bezorgen in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat betalingstermijnen worden gemist. PostNL erkent de problemen en vroeg eerder al om financiële steun van de overheid. De ombudsman benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de overheid blijft dat hun brieven worden bezorgd ook als PostNL de uitvoering doet. Zangeres Angie Stone is overleden. Ze zat na een optreden in Alabama in een busje met haar band toen het voertuig kantelde. Stone was de enige dode bij het ongeluk. Angie Stone begon haar carrière eind jaren 70 in de hiphopgroep The Sequence. Twintig jaar later stapte ze over naar R&B en soul en kwam met haar eerste soloalbum. Haar bekendste hit was Wish I Didn't Miss You uit 2001. Angie Stone was 63 jaar. Het weer op veel plaatsen opklaringen, maar vanuit het noorden op veel plekken nevel of mist.